is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De politie zaten. Het busje kwam waarschijnlijk uit Hongarije. De Afghanen zaten opgesloten in het busje... waarvan ook de deuren en ramen gesloten waren. De chauffeur is opgepakt. De Afghanen maken het volgens de politie naar omstandigheden goed. Vermoedelijk zaten ze nog niet zo lang in het busje. Ruim Een week geleden werd langs een snelweg in Oostenrijk... een vrachtwagen ontdekt met de lijken van 71 vluchtelingen. Op Rotterdam de Heek Airport kunnen vandaag weer normaal vliegtuigen vertrekken en landen. Het vliegverkeer in Rotterdam lag een groot deel van de avond stil. Een klein vliegtuig had een buiklanding gemaakt omdat het landingsgestel niet was uitgeklapt. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het toestel is inmiddels weggehaald zodat het vliegverkeer in Rotterdam vandaag weer volgens schema kan verlopen. Het parlement van Guatemala heeft de onschendbaarheid opgeheven van president Perez Molina. Daarmee is de weg vrij voor zijn vervolging. Perez Molina wordt verdacht van corruptie. Bedrijven zouden smeergeld hebben betaald om geen belasting te hoeven betalen op de import van goederen. De president ontkent alle betrokkenheid en weigert op te stappen. Een aantal kabinetsleden was uit protest daartegen zelf vertrokken. Zondag zijn er overigens verkiezingen in Guatemala. Perez Molina is niet meer verkiesbaar. Justitie in Groningen looft 10.000 euro uit voor de tip die leidt naar de afperser van supermarktketen Jumbo. De afgelopen weken zijn honderden tips binnengekomen, maar dat heeft nog niet geleid tot een doorbraak. In mei, juni en juli kwam een aantal bomdreigingen binnen bij Jumbo-filialen. Eerst waren alleen winkels in Groningen doelwit en later ook een in Zwolle.